De politie sloot de toegangswegen af en stuurde iedereen weg die er niet woonde. Ook het advies aan inwoners om binnen te blijven is ingetrokken maar sommige straten zijn nog wel afgesloten. De windhoos richtte aan het eind van de middag in verschillende wijken veel schade aan. De manier waarop de Britse regering omgaat met onthullingen over spionage is slecht voor de mensenrechten en de persvrijheid in Groot-Brittannië. Dat schrijven 70 internationale mensenrechtenorganisaties in een open brief in The Guardian die gericht is aan premier Cameron. De organisaties zijn vooral bezorgd over de druk die de regering heeft uitgeoefend op media die berichten over de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden. Zo werd The Guardian door de Britse regering gedwongen om de harde schrijven met informatie over het afluisteren te vernietigen. In Kosovo zijn verschillende stembureaus overvallen door gemaskerde mannen. Volgens getuigen hadden ze het gemunt op bussen met uitgebrachte stemmen. Het lijkt een gecoördineerde aanval te zijn geweest door heel Servisch Noord-Kosovo. De gemeenteraadsverkiezingen worden juist in dat gebied fel betwist... omdat ze zijn georganiseerd door de autoriteiten in Pristina. In het noorden zitten vooral Serviërs die Kosovo niet erkennen als land. De marathon van New York is na twee jaar weer gehouden. Vorig jaar ging die niet door vanwege de orkaan Sandy. Nu waren er extra veiligheidsmaatregelen vanwege de bomaanslag bij de marathon in Boston begin dit jaar. Daarbij kwamen drie mensen om en raakten tientallen mensen gewond. Vandaag waren overal in de stad New York agenten met speurhonden en ook waren er meer afzettingen en extra tascontroles. De 43e editie van de marathon van New York is gewonnen door de Keniaan Geoffrey Mutai. Het weer opklaringen, maar vannacht weer bewolkt en regen.